Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Heiden in de Tweede Kamer verwachten niet dat de nationale politie er op 1 januari is. Ze vinden dat er te weinig tijd is om de nieuwe wet te behandelen. En dat kan gevolgen hebben voor het functioneren van de politie en voor de veiligheid, vinden ze. Coalitiepartijen CDA en VVD denken dat 1 januari nog wel haalbaar is, net als minister Opstelten. Bij de vorming van de nationale politie worden de huidige 26 regio's teruggebracht tot 10 de organisatie komt onder leiding te staan van landelijk korpschef Gerard Bouwman. De Tweede Kamer heeft nog geen besluit genomen over uitzetting van de 18-jarige asielzoeker Mauro. Er bleek oneenigheid binnen de CDA-fractie. Kamerleden Ferrier en Koppenjan willen niet dat Mauro teruggestuurd wordt naar Angola. Dat leidde gisteravond tot crisisoverleg met de CDA-top, maar het is niet bekend wat daaruit is gekomen. Oppositie hield daarna diverse moties aan tot dinsdag. Stemming over Mauro is daarmee uitgesteld tot na het CDA-congres van morgen. In Wiegen in Gelderland heeft de politie vannacht bij een achtervolging geschoten op vier inbrekers. De vier waren door de politie betrapt bij een juwelierswinkel waar ze net de etalage hadden leeggehaald. Vaststaat dat de politie bij de achtervolging heeft geschoten of de inbrekers hebben teruggeschoten is niet duidelijk. Hun auto werd later in Wiegen teruggevonden. Verdachten zelf zijn spoorloos. Het aantal kinderen van arme ouders dat aan sport doet is tussen 2008 en 2010 amper toegenomen. Een aantal groeide met 6%, terwijl de overheid had gehoopt op een groei van 50%. Zo blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Gemeenten hadden 80 miljoen euro extra gekregen om deze groep aan het sporten te krijgen. Arme kinderen sporten vaak niet, omdat hun ouders ook niet actief zijn. Het weer in het noordwesten bewolking met mogelijk wat regen. Elders blijft het droog en is er wat zon. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS.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 Want samengestroomd in de studio zijn Fred, David en altijd mijn vaste gasten, koor van Koningsbrugge en Hans Rijmers. Heren, welkom in het eh, door mij voor het laatst gepresenteerde jazzprogramma. Nou, Cor, ik zag jou al een stapeltje muziek bij je hebben. Dus wat heb jij voor de luisteraars eh, uitgezocht? Nou, een beetje, een beetje, een klein beetje eh, herrie eigenlijk. Want toch een, beetje een feest en een afscheid. Meen dat nou? Ja. Oké, goed, goed. En Hans, wat heb jij meegenomen? Nou, ik heb er eentje meegenomen en die heb ik je gegeven. En die je van het uh, eh, Jazz Orchest Concertgebouw met uh, oh, fantastisch. fantastisch. Oh, we hebben alle twee een voorliefde voor, eh, voor fluit. En dan met name de dwarsfluit. Ja. <laughs> En dan nog meer met name de dwarsfluit van Eden Ryerson. Ja. Maar die heb je zelf, dus je hebt niet mee. Ja, nee, prima. Maar dit is ook een hele fantastische fluitist. Hartstikke goed. Die gaan we nog een keer uitnodigen in de krocht. Oké, okay, deze, dwarsfluit Deze dwarsfluitist. Nou, dat lijkt me fantastisch. Fred en David, leuk dat jullie er ook zijn dat jullie de studio helemaal versierd hebben. En eh, wie weet, misschien komen er nog meer mensen de komende twee uur dat we die eens gaan eh, draaien. Goed, ja luisteraars, ik heb natuurlijk eh, in, mijn, in mijn koffer ben ik gedoken. En uit een keur van muziek heb ik, ja ik heb nu geen nieuwe jazzmuziek die ik gekocht heb. Maar ik heb allemaal oudjes uitgezocht. En ik kwam spoedig terecht bij een van mijn favorieten, is namelijk Chad Baker. Chad Baker heeft in 1987 heeft hij een fantastische... Ehm, concert gemaakt in, in Tokio. En ik heb een stuk uitgezocht waarin hij samen speelt met de pianist Harold Dankert, Hein van der Geijn en John Engels. Trouwens, John Engels afgelopen 14 dagen over in de krocht te beluisteren. Fenomenaal. Luister u naar ehm, Chad Baker met zijn mannen in Almost Blue. almost touching it, we're almost due. that someone unattainable Life's a bore, the world is my oyster no more All the papers Where I let the news with my capers Now will spread the news Superman turned out to be a flash in the pan. I've flown around the world in a plane. I've settled revolutions babe The North Pole I have charted But I can't get started with you Around the golf course I'm under par star I've built a house, a showplace But I can't get no place with you You're so supreme Lyrics that I write of you just for a sight of you And I dream Both day and night of you And what good does it do In 1929 eyes so sure In London I'm presented at court But you've got me downhearted Cause I can't get started with you Thank you so soon for Saturday And I dream both day and night of you And what good does it do in 1929 I sold short in London I'm presented at court But you've got me downhearted Cause I can't get started with dit was dus een, eh, Jamie Cullum. En het nummer was I Can Get Started. Het komt van een cd'tje, Devil May Care. En dat zijn oude opnames die die weer gewoon op een restyled en een beetje jazzy-achtig op de plaat gezet heeft. Nou, zeker eh, Cor voor de zondagmorgen is dat wel perfect om naar te luisteren. Dat lijkt mij ook. Ja, luisteraars, eh, het laatste programma, de studio stroomt vol en eh, ze zitten allemaal al aan de drank. Dus dat wordt, <laughs> kan niet anders of het wordt fantastisch vandaag. Maar goed, ik heb gewoon eh, een, een watertje bij me, dus dat moet. Er moeten toch één nuchter blijven, niet? Nou, zijn er meer aan de koffie. Ja, zo is dat. Goed, ja luisteraars, in mijn programma's van de afgelopen jaren liet ik altijd graag Nederlandse jazz horen. En als ik weer er één vond, dan schroomde ik niet om hem te kopen en u te laten horen. Ehm, ik had in het eerste stuk wat ik van eh, draaide van Chad Baker, waarin Johnny Engels eh, de drums beroerde. Ja, dan kom je al automatisch op eh, de bekende band uit de 60er jaren, de Diamond 5, onder leiding van de pianist Kees Slinger. En Kees die kon ook hele mooie stukken muziek maken. Dat heeft hij ook gedaan, speciaal voor Johnny Engels zijn verjaardag. En hij speelde hiermee met onder andere natuurlijk Kees Smal, Harry Verbeek en Jack Scholz. En luister nu naar Johnny's Birthday. Ja, dit was eh, de Diamond 5 met eh, Johnny's Birthday. En dat was geschreven door de orkestleider van de Diamond 5, K. Small. Ter gelegenheid van de verjaardag van John Engels. Die dus een paar weken geleden, eh, nee twee weken geleden nog in de krocht te beluisteren was. Dat was trouwens een schitterend concert. Met... Scott Hamilton. Ja, soms kom je muziek tegen en of dan hoor je dus bij een concert en dan denk je, hé, hey, wat is dat leuk. En eh, dan draai je de plaat en dan denk je, verdorie, de kwaliteit is niet zo best. Maar het enthousiasme spettert er dan toch ook vanaf. En eh, verleden jaar mochten wij horen in Zandvoort. De big band Cabanza. En die hadden uiteraard een, eh, een cd'tje bij zich. Het enige cd'tje wat ze tot nu toe gedaan, gemaakt hebben. First Time Around heet het. En daar... Nou, het was eigenlijk hartstikke leuk om naar te luisteren. En de solo werd dus gedaan door de tenorsaxofonist Adam Spoor. En daar is wat mee, eh, Fred. Ja, vorige keer eh, kwam Adam Spoor hier binnenwandelen. Dat doet hij wel eens vaker. Dan eh, hebben we het over vooral zijn periode in de Haarlemse jazz scene. Waarin hij toch wel heel goed ingevoerd is. En verdraaid na aanleiding van jouw vertrek Hans, eh, worden er toch ook al, altijd weer eh, krachten komen los. En Adam zegt, ik wil wel mee gaan doen. Lijkt me een goed idee. Want we, zijn, we zijn gaan onderhandelen, eh, Hans. En jou, eh, dat kwam eh, uitstekend uit. En Adam wordt toegevoegd aan het jazzteam. En we hebben hem hard nodig. Alleen we hebben eh, één probleem nog. We zijn nog op zoek naar eh, technici. Want niet iedereen wil of kan alleen de hele programma verzorgen. En vervolgens vanochtend, ja hoor, Hans Reinders komt binnen en die zegt... Fred, ik moet het nog met mijn vrouw erover hebben. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Dat is ja. erg, maar goed. En, uh, Zo blij dat mijn vrouw luistert nu. ja. <laughs> En is het, is het mogelijk dat ik misschien ook toegevoegd kan worden? Nou, we hebben net ook ook uh, onderhandeld, Ik heb hem een glas wijn gegeven. Ja hoor, het was helemaal rond Hans. Hij gaat eh, nou, waarschijnlijk ook meedoen. Nou, ik denk dat je aan Adam Spoor een hele goede hebt. Want hij is diverse malen bij mij te gast eh, geweest. En hij heeft een uitstekende muziekkeus. Goed, ik we zijn geen praatprogramma. We zijn natuurlijk... wilt u uw mond dicht houden, meneer Rijmers? Ehm, er zitten Rijmers, die zitten gewoon doorheen te, te, babbelen. Dat kan natuurlijk niet in een jazzprogramma. Nou, we geven hem alle gelegenheid als hij aan de beurt is. prima. Hans. Goed, ehm, ik had het het over de big band Cabanza. En ze spelen voor u, ze laten voor u horen. Polka Dots en Moonbeats. soul. and laughter. was dus eh, een nummertje Boulevard van het Jazz het concert Jazz, uh, met solist van eh, de piano Peter Beets en op de fluit Ronald Snijders. Nou, dat is toeval. Misschien gaan we daar in de tweede uur nog wat van, van draaien, ik weet het niet. Maar toch wilde ik op deze zondagmorgen morgen even heel, heel wat anders eh, laten horen. Een paar weken geleden mocht ik samen met Hans Rijmers een, een jazzprogramma eh, samenstellen. En eh, kortom, dat was zoals gebruikelijk enorm leuk. En we hadden over het algemeen dezelfde cd's bij ons. En dat dat maak je niet, dat maak je niet zo vaak mee. Eh, hij had een, een, cd bij zich van John Coltrane en Johnny Hartman. En ik had een cd bij me van Johnny Hartman en John Coltrane. Ja, dat kwam goed uit. En eh, schitterende muziek hebben die mensen gemaakt. En ik heb een stuk uitgekozen. Even kijken. Nummer drie, ja. Dat heet My One and Only Love. Luistert u maar. thought of you makes my heart sing like an April breeze on the wing. you are my own. You fill my eager heart with such desire. Every kiss you give sets my soul. my one and only. Love. Prachtig gespeeld door de tenorsaxofonist John Coltrane. Die daarbij Johnny Hartman, zoals eh, Tom Hendrix al zei, een miskend zanger, een miskend crooner, begeleiden. Schitterende muziek op deze zondagmorgen in de laatste uitzending van, ja, van mij, van Hans Sandbergen. Nog zo'n stuk wat ik eh, gekregen heb van iemand. En die kwam met een zanger aan, ik had er nog nooit van gehoord. Curtis Steigers. Prachtig. Prachtige stem, echt een prachtige crooner en schitterende muziek gemaakt. Ik wil, dit stukje wil ik opdragen aan een speciale vriend van mij, die voortreffelijke maaltijden kan koken. Mike Venture, over twee weken gaat hij weer gezellig naar Amerika toe, om waarschijnlijk recepten op te doen die hij dan volgend jaar weer kan koken voor mij onder andere. Ik hoop het tenminste. Ik heb een stuk uitgezocht, ooit geschreven door Paul Simon. Luister u naar American Tune. Many's the time I've been mistaken And many times times and I've often felt forsaken and certainly misused. Oh, but I'm alright, I'm alright, I'm just weary to my bones. Still, you don't expect to be sou my soul rose unexpectedly And looking back down at me Smiled reassuringly And I dreamed I was flying And high up above My eyes could clearly see The Statue of Liberty sailing away to sea And I dreamed I was flying We come on the ship they call the Mayflower We come on the ship that sails the moon We come in the nation's most unsaid tonight and sing an American tune. Oh, but it's alright, it's alright, it's alright. We can't be forever blessed. Still, tomorrow's gonna be another working day, and I'm trying get some rest That's all, I'm just trying to get some klein stukje eh, aan je gegeven. Dat is een stukje, het heet Dutch Songboek. Dat is het nieuwe cd van Jan Manu en Jasper Soffers. We gaan luisteren. En eh, zo zitten wij met eh, Jammer Nu zitten wij weer tegen de klok van 11. En eh, gaan we luisteren naar nieuws.